Manning's Ampersen met het NOS-journaal. Twitter heeft het account van president Trump volgoed geblokkeerd. De tweets van de Amerikaanse president zetten volgens het sociale mediaplatform aan tot geweld. Woensdag was Trump al 12 uur verbannen... omdat hij volgens Twitter in zijn tweets niet genoeg afstand nam... van de gewelddadige aanhangers die het kapitool binnenvielen. De blokkade is nu definitief door twee nieuwe tweets. In de ene schreef Trump dat hij niet naar Bidens inauguratie zou komen... In de andere had hij lovende woorden voor zijn aanhangers. Die combinatie ging volgens het sociale mediaplatform in het licht van de ongeregeldheden te ver. In de VS wordt rekening gehouden met een Amerikaanse variant van het coronavirus. Mogelijk is die variant tot 50% besmettelijker, zegt de speciale coronawerkgroep van het Witte Huis. De mutatie zou een verklaring kunnen zijn voor de steeds snellere verspreiding van het virus in de VS. De werkgroep pleit volgens Amerikaanse media voor een agressieve aanpak van de coronavariant. In Madrid leidt zware sneeuwval tot grote problemen. Een aantal snelwegen bij de Spaanse hoofdstad is onbegaanbaar... en autoriteiten roepen op om alleen de deur uit te gaan als het echt nodig is. De luchthaven is gesloten. Vluchten die op weg waren naar Madrid zijn naar andere vliegvelden omgeleid. De Spaanse Weerdienst spreekt van de hevigste sneeuwval in Spanje sinds de jaren 80. Op sommige plekken is in 24 uur tijd 20 centimeter sneeuw gevallen. De Britse regisseur Michael Apted is overleden. Hij is onder meer bekend van de documentaire serie Up... waarin hij een vaste groep Britse kinderen elke zeven jaar een bezoek bracht. Verder regisseerde hij tv-series en films... waaronder Gorky Park, Coal Miner's Daughter... en de James Bond film The World Is Not Enough. Michael Apted was 79. Het weer. Vannacht komt de temperatuur op veel plekken een paar graden onder nul.